van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Problemen na medicijngebruik. In vijf jaar tijd is het aantal mensen dat om die reden in het ziekenhuis wordt opgenomen... gestegen van 39.000 naar 49.000 per jaar. In veel gevallen was dat te voorkomen geweest. Er is juist geïnvesteerd om het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen. Volgens onderzoekers is de vergrijzing de belangrijkste oorzaak van de stijging. Op het Malieveld in Den Haag zijn enkele duizenden mensen op de been voor een demonstratie tegen het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump vorige week afkondigde. De initiatiefnemers willen laten zien dat veel Nederlanders het beleid van Trump afwijzen. Op en rond het Malieveld is veel politie aanwezig. Ook staan er agenten opgesteld bij de vlakbijgelegen Amerikaanse ambassade. Er komt geen parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het burgerinitiatief van onder andere Thierry Baudet. Volgens hem heeft de invoering van de euro grote financiële en economische risico's veroorzaakt, zonder dat er een kritisch debat over is geweest. De grote storing bij luchtverkeersleiding Nederland is opgelost. Vanwege de storing konden op Schiphol sinds 8 uur vanochtend minder vliegtuigen landen en vertrekken. Hoeveel vluchten last hadden van de storing is niet bekendgemaakt. Het duurt nog even voordat alle vluchten weer volgens schema landen en vertrekken. Marine Le Pen, de leider van het Front National, wordt door het Europees Parlement flink gekort op haar salaris. Le Pen weigert een bedrag van bijna 300.000 euro terug te betalen, dat volgens het parlement onrechtmatig verkregen is. De zaak draait om een assistente van Le Pen die betaald werd door het Europees Parlement, terwijl ze daar zelden was. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen lichte regen of motregen. Het is 5 tot 9 graden. Vannacht trekt de neerslag weg en morgen is het zacht met maxima tussen 9 en 13 graden. Er is ruimte voor de zon en het blijft droog. Dit was het en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files staan rond Utrecht vanmiddag. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 9 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de alternatieve route de A13, eh, daar is ook een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. Daar is ook een rijstrook dicht en dat veroorzaakt 6 kilometer file. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 7 kilometer.